Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Op meerdere plekken waren coronafeestjes vroeg afgelopen. In het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep stonden 80 mensen in een feesttent. Agenten schrijven op Twitter dat de sfeer grimmig werd toen er werd ingegrepen. En ook in Limburg was het raak. In een loods in het plaatsje Koningsbos stonden zo'n 30 mensen te feesten. Zij hebben allemaal een boete gekregen. In Washington zijn tienduizenden Trump-aanhangers de straat op gegaan. Ze zijn het absoluut niet eens met de verkiezingsuitslag van vorige week. We're not conceding because we've won the election. We just want it to be revealed. I mean, it's very peaceful, a lot of energy here, and uh, there's a lot of Trump supporters that are upset because Biden and his cronies and, and the radical left are trying to steal the election. Ze zeggen dus dat er is gesjoemeld, maar daar is helemaal geen bewijs voor. Over het algemeen gingen de protesten er rustig aan toe, maar aan het eind van de dag braken gevechten uit. Daarbij werd iemand gestoken, twintig mensen zijn opgepakt. Nu we geen kroegkaters hebben en niet meer naar de bios of restaurant kunnen... halen we steeds vaker een frisse neus in de natuur. Boswachter Anthony uit Roon in Zuid-Holland zit al een tijdje in het vak... maar dit heeft hij nog nooit meegemaakt. Op 25 jaar ben ik nu boswachter. En eh, ja, ik had niet gedacht dat we dit ooit zouden meemaken... maar ik vind het heel mooi dat de mensen eindelijk weer eens de Nederlandse natuur ontdekken. Want die is zo verschrikkelijk mooi. En eh, ik nodig de mensen dan ook uit. Kom alsjeblieft, hou je aan de regels, maar geniet er absoluut van. En ook na corona blijven komen? Ook na corona blijven komen, absoluut. Wel hoopt hij dat mensen zich netjes aan de coronaregels houden... en aan de natuurregels natuurlijk. Ruim je rotzooi op. Dan nog het weer. Eerst nog droog en met wat zon. Maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. En vooral vanmiddag gaat het flink regenen en komt er wind bij.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 Vooral de regen vanmiddag, geloof ik. Eh, dus je weet wat je kan doen. Lekker naar de radio luisteren. En dan hoor je jazzmuziek, lekkere jazzmuziek. Ik heb mooie muziek weer uitgezocht voor de komende twee uur. Heel veel oud. En het laatste gedeelte doe ik ook weer wat nieuw. En we begonnen natuurlijk met een van mijn favoriete zangeressen... Judy eh, London van haar eerste LP I Should Care. En als je denkt, wie speelde daar zo leuk op de gitaar... dan was dat Barney Kessel. En eh, ja, de LP is uit 1955, dus... Eh, was, ja, ik hou van Julie London. Zeker om mee te beginnen. Eh, waar ik ook van minder van hou, maar wat toch zeker de moeite waard is. Zeker voor vanmiddag als de regen tegen de ramen klotst. Dat is de, eh, het keulenconcert van uh, Keith Jarrett. Daar wil ik graag een stukje van draaien. Part 2. Blijf je je nog wel even doorspelen. Het is natuurlijk, eh, als je ooit een cd wil kopen met uitsluitend solo piano... dan is toch dit de moeite wel waard om aan te schaffen. Eh, het spel van Keith is echt prachtig. Het geluid is eh, grandioos zoals je hoort. En het blijft boeien tot de laatste minuut. Prachtige melodieën. Typische zondagklanken, zou ik zeggen. Ehm, dan heb ik klaarstaan een hele bekende zanger. Little Jimmy Scott. Bekend van zijn hele hoge stem. En daar komt hij. They say veces. tell me I can't recall who said it I know I never Zonder de stem.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 Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last two bits. Putting on the Ritz. Ja, dat is natuurlijk de Pasadena Roof Orchestra met Putin on the Reds. komt allemaal van een cd'tje uit eh, 1979, zie ik hier staan. Eh, Night Out. Eh, ja, bekende muziek. Treden ook nog wel op volgens mij de Pasadena Roof. Ook nog wel eens in Nederland. De laatste keer dacht ik dat ze daar in Den Haag in dat uh, automuseum uh, optraden. Een paar jaar geleden. Voor, nog voor corona zal ik maar zeggen. tijd voor iets Nederlands. Maar wat hier toch wel een beetje aansluit. Dat is een, een cd van Rick Mol. Bekende trompetist. Watch On Tonight. Dat is een cd'tje. Heeft hij gemaakt ook met een aantal strijkers. Dus het is toch wel wat zondagochtendmuziek. Het nummertje Alone Together. you ja, dit is een eh, mooie cd van eh, Rick Mol, bekende trompetist. Speelde volgens mij het Orkest weet ik bijna wel zeker. En ja, ook eh, vele andere orkesten. Heeft ook een prachtige website waarop mooie muziek staat en leuke filmpjes. En dit was van de cd With a Twist. nee, What's On Tonight, een cd uit 2006. En het nummertje heette Alone Together. Ja, dit zijn echt eh, zondagochtendklanken natuurlijk... om lekker je krantje bij te lezen, kopje koffie erbij... rustig relaxed te zitten. En als we het over trompetisten hebben... dan kom ik bij een Amerikaanse trompetist... Eh, de laatste tijd ook wel vaker in het nieuws. Priya Skonberg heet zij. En die, die produceert ook eh, redelijk wat cd'tjes. En dit is een cd uit 2017, With a Twist. Bekend nummertje, Whatever Lola Wants. Kronberg, de trompetist die ook zingt. Eh, aardig nummertje, ook vaak gebruikt in reclames volgens mij. Whatever Lola Wants. Uh, Whatever Lola Wants is natuurlijk Hank Jones en eh, Elvin Jones. De twee broers. De, Hank Jones, de pianist. bekend van zijn spelen met Charlie Parker. nou, Hank, Hank Jones hielp de bebop revolutie in te luiden. Samen met eh, Charlie Parker natuurlijk. En zijn broer Elvis Jones. Ja, die speelde volgens mij als drummer bij John Coltrane. En ja, samen is het nog wel een apart gezelschap. Die hebben ook als The Great Jazz Trio en verschillende cd's gemaakt. dit is, wat ik klaar heb staan is Autumn Leaves. Dat is een cd volgens mij uit 2002, dacht ik, 2004, uit die periode. Aardig nummertje, een nummertje van Monk. Rhythm Thing. Jones op piano, Richard Davis op de bas... en Elvin Jones op de drums. Ja, vrij nummer, vrij nummer. Van Monk oorspronkelijk. Ehm, en ik ben ook altijd stuk geweest van een eh, saxofonist... een eh, Britse saxofonist, Tubby Hayes. En daar heb ik ook iets van gevonden wat ik eh, zeer de moeite waard vind. Hij speelt het samen met Clark Terry op een cd die heet New York Sessions. Het nummer is getiteld Soho Soul. Aardig nummertje. Luister en geniet zou ik zeggen. Thank you. ik moet deze toch een beetje inkorten, want die duurt langer dan acht minuten. En dat is echt al, het gaat de grens voorbij voor dit programma natuurlijk. Uh, vrij nummertje van uh, eh, eh, Tubby Hayes, een, een van mijn favoriete saxofonisten Heeft toch een tijdje in Amerika gezeten en speelde trouwens heel veel instrumenten. Multi-instrumentalist was het. tijd voor iets heel anders, tijd voor een ander geluid. Dat las ik laatst weer in Jazz Times, Amerikaans jazz tijdschrift. En dat ging over een zangeres en die heette, even kijken hoor, hoe ze ook alweer heette. Want dat schiet Helen Humes. En die heeft ook aardige muziek gemaakt. Die speelde, dacht ik, bij Count Basie. Heeft ze wel gezongen, als ik me niet vergis. En nou, het is in ieder geval niet zo heel bekend geweest. Uh, veel R&B gezongen. En eh, ja, het is een eh, bijzondere, bijzondere stem. luister naar het nummer wat ik heb klaargezet. En dat heet Million Dollar Secret. Thank you. what to do. They'll give you lots of loving, but they'll give you a whole lot of money too. Now he'll tickle you under your chin, and he'll scratch you on your side. He'll say, "Wake up, you fine young thing! Give me my morning's exercise." Those old men are fine. Yes, they know just what to do. she feels just like a chick again. Get a young man. Vrij muziek komt van een cd'tje, of LP was het toen nog. Songs I Like to Sing, eh, Helen Humes. 1960 allemaal. En eh, ja, dan zitten we toch weer een beetje in het verleden. We gaan dan weer een stapje maken naar de, de 2000. En dan is er dan ook een bekende jazzzangeres Nancy King... En die heeft samen met Fred Hurst, die overigens net een nieuwe cd uitgebracht... in coronatijd, dat hij allemaal melodiekjes uit eh, de, zijn woonkamer speelt. Maar die draai ik wel een andere keer. Nu heb ik gekozen voor Nancy King eh, samen met Fred Hurst. Eén Misbehaving komt van de cd Live at the Jazz Standard. Een cd uit 2006. Ook de moeite waard trouwens voor de liefhebbers. To walk with all by myself. No one to talk with, I'm happy on the shelf. A misbehaving, saving my love just for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's you I'm thinking of. A misbehaving, saving my love. stay out late. Don't care to go home about eight with my TV and my stereo. I ain't misbehaving, saving all my love for you. Jump over, how I on wing gang gang good thing how I do it so bit bit bit bit do it do it do it do it do it do shaba do do do do shaba ba over over over so big we we we ba so ba bit bit bit bit bit shaba ba da ba ba Shabbat een van de grappigste uitvoeringen van dit nummer vind één misbeheven Door heel veel mensen eh, opgenomen. Fats, Waller natuurlijk. Eh. Nancy King en Fred Hurst van een prachtig cd'tje. Live at the Jazz Standard. Een cd uit 2006. Eh, de moeite waard. dan kom ik terecht bij een saxofonist. Charles McPherson. Van zijn eerste LP. Bebop Revisited, een LP uit 1964, het nummer Nostalgia. Mooi nummertje ook. Komt-ie. Charles McPherson op de alt, eh, Carmel Jones op de trompet... Barry Harris op de piano, Nelson Boyd, Bas en Albert Heat op de drums. Dit allemaal vormen eh, de, de, het gezelschap wat dit speelde, dit nummer, uh, Nostalgia. ja, hij is weer in het land, heb ik begrepen. Gisteren aangekomen op een geheime plek. En, ik, en dan heb ik het natuurlijk over Sinterklaas. En als er in het jazzprogramma iets gedraaid kan worden over Sinterklaas... dan kan je niet om Ellen te Dam heen. uitvoering van Ellen ten maar van een heel bekend Sinterklaasliedje. Twee uur doen we nog een Jesse verwant eh, nummertje. Eh, natuurlijk, want hij is weer in het land. Daar gaan we van genieten. Ja, wat hebben we in het tweede uur nog meer op programma staan? Want dat is, het blijft de moeite om te blijven luisteren. Ik zal even kijken. Carrie Burton, bekende vibrafonist. Eh, Duke Ellington en John Coltrane van hun gezamenlijke cd... Joe Harrop, eh, Christian McBride, de nieuwe big band eh, cd van hem... Annie Ross, Oscar Peterson, uh, eh, Dieka Urcola kwartet... Manuel Valera, de New Cool Collective... Jan Akkerman, Ruud Bruls en Simon Richter kwartet... Robbie Krieger, je weet wel van de Doors... Nou, eigenlijk veel om op te noemen. Ik zou zeggen, blijf twee uur gewoon luisteren. We gaan eruit met de muziek die ik eigenlijk verschrikkelijk vind... maar ik vind het gewoon een mooi nummer. Dit, dit, noemen ze smooth jazz en All Star Black over Amy Winehouse back-to-back. back to back Komt-ie. Tot na de pauze. ZFM Jazz. Samenselijk presentatie Arco Beuving. Ik hoop dat je twee uur erbij blijft. Tot zo, na het nieuws.